Verzekeringsagenten hebben in opdracht van de in Zwitserland gevestigde rederij... op alle Waddeneilanden de schade opgenomen. Op Schiermonnikoog worden 100 militairen ingezet... om daar verder te helpen met schoonmaken. De supermarkten lijken de btw-verhoging niet te hebben aangegrepen om de prijzen extra te verhogen. Op 1 januari ging de btw van 6 naar 9 procent. En uit een analyse van inprijsverhoogd.nl blijkt dat de prijzen tussen begin december en nu gemiddeld met 3 procent zijn gestegen. Volgens de prijsvergelijker liggen supermarkten onder de vergrootglas en is de concurrentie groot. Daarom zou het niet handig zijn om grote prijsverhogingen door te voeren. Veilinghuis Sotheby's veilt deze maand in Londen en New York kunstwerken uit de collectie van het Koninklijk Huis. De geschatte waarde is zo'n 3,5 miljoen euro, meldt de NRC. Het topstuk is een tekening van Rubens die minimaal 2,2 miljoen moet opbrengen. Wie de kunstwerken inbrengt willen de Rijksvoorlichtingsdienst en Sotheby's niet zeggen. Bij kantoor van de rechtspopulistische partij AFD in het Oost-Duitse Dubbelen is een zware explosie geweest. Volgens de Leipziger Volkszeitung wordt rekening gehouden met een aanslag. Niemand raakte gewond. Wel is er schade aan het partijkantoor en aan aangrenzende panden. Ook twee busjes voor het kantoor raakten beschadigd. 6% van de Nederlanders ouder dan 12 zegt nooit internet te gebruiken... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn zeker 885.000 mensen. In 2012 was 10% nooit online. Geen interesse, geen mogelijkheden of geen kennis zijn de belangrijkste redenen daarvoor. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. In Zeeland kan de zon even doorkomen.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 Uw gastheer vandaag, Peter Denboer, is ook de samensteller van het programma. En we hebben, zoals vanouds, van alles wat uit de platenkast gehaald. Niet veel kletsen, veel draaien. En eh, daarbij het woord voegend Scott Hamilton, 218. Ja, mooier kan het natuurlijk niet. Scott Hamilton 218. En eh, dat brengt ons onmiddellijk bij een zanger van hoge klasse en van hoge leeftijd. Maar nog steeds drukdoende Mel Tormé. Mel Tormé natuurlijk niet meer drukdoende. Die is al eh, heel lang geweest. I'll be seeing... I'll <laughs> be seeing you. thank you Be. fenomenale stem. Eh, Mel Tormé. En ook een fantastische drummer. Die eh, ontzettend veel gedaan heeft op het gebied van jazzmuziek. Met allerlei grote orkesten. En met allerlei uitstapjes eh, op vocaal gebied. We gaan nu naar een oorspronkelijk klassiek geschoolde jazzgitarist. De Amerikaan Charlie Bird. die op een concerttournee klassiek door Europa reizen... en daar ooit Django Reinhardt ontmoeten En gelijk dacht, wat doe ik met al dat klassieke eh, repertoire? Ik stort mij op de jazz en dat heeft hij de rest van zijn leven met verve gedaan. Hij heeft heel veel eh, eh, opgetreden met onder meer Stan Getz... en raakte versleten. <coughs> pardon, raakte verslingerd aan de bossa nova. We gaan nu een stukje horen het Charlie Bird trio. En wij gaan horen This Can't Be Love. invloedrijkste jazzvocalisten van de 20e eeuw, Carmen McRae. Haar interpretaties waren niet alleen virtuoos, maar ook vaak ironisch. Zij eh, is overleden in 1994 en als bijzonderheid is te vermelden dat zij een aantal jaren gehuwd is geweest met de grote Kenny Clark. Volgens mij zo'n eh, huwelijk tussen twee jazzgiganten uh, levert genoeg stof op om eh, prachtige muzikale prestaties te leveren. Zullen we maar zeggen. We gaan nu naar meneer John Hendricks en his All-Stars, waaronder Winton Marsalis. En we gaan luisteren naar een, een stuk opgenomen in de beroemde Blue Note Jazz Club. En dat stuk dat heet Do You Call That a Buddy? Took him to my house, set him down at my table, gave him all the food and drink that I was able. Well, he ate my chicken and he drank my tea. Then he tries to tell my gal she ought to split from me. Now do you call that a buddy? No, no. Well, could that be your buddy? No, no. I believe I'll shoot my buddy. Yes, Cause he's such a dirty cat. Well, he smiles in my face, but he ain't my friend. That's just his way to get me to let him in. Then, after he done ate and drank for free, then he tries to tell my gal she oughta split from me. Now, do you call? somebody. No, no. Well, could that be your buddy? No, no. I believe I'll poison my buddy. Yes, yes. such a dirty cat. Well, if I had 15 cents, I would loan him a dime. Just because I thought he was a friend of mine. Now, if I had 10,000 donuts, darn his soul, well, I wouldn't even give him a donut hole. Oh no. Well, could that be your buddy? I believe I poisoned my buddy. Yes, yes. Cause he's such a dirt. Mr. John Hendricks en his All-Stars. Do you call that a buddy? In België hebben wij een oude stijl band, een New Orleans band... En die eh, bestaat dit jaar 46 jaar. Onafgebroken zijn ze aan het spelen op een hoog niveau. En ik ga laten horen van deze jongens... geheten de Jack Pep New Orleans Jazz Band... het stuk When My Sugar Walks Down the Street. my sugar walks down the street. All the little boys go tweet, tweet, tweet. And in the evening when that sun goes down, she's the one, she comes around. Now she's so affectionate, I'll say this. When she kisses me, I sure stay kissed now. When my sugar walks down the street, all the boys go tweet, tweet, tweet. say this. When she kisses me, well, I sure stay kissed now. When my sugar walks down the street, all the boys go tweet, tweet, tweet. All the boys go tweet. What kind of man is this? An empty shell, a lonely cell in which an empty heart must dwell. What kind of lips are these? that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone clown am I? What do I know of life? Why can't I cast away this mask of play and Sammy Davis Jr. was dat als, eh, bekend als solist, als eh, entertainer... als eh, lid van de Red Pack... waar hij samen met Dean Martin en Frank Sinatra... hele zalen op zijn kop zette. What kind of fool am I, hoorden we. We gaan nu naar Ahmed Jamal en zijn trio... met een klassieker en dat is een stuk Perfida Ja, dat was eh, mooi gearrangeerd. Ahmed Jamal. En eh, met zijn trio. En ze speelden Perfida. We gaan nu naar eh, meneer Roy Eldridge. Een trompetist met een stijl die een beetje een combinatie was... van wat Louis Armstrong deed en wat later Dizzy Gillespie deed. Het, het, het tijdperk van de ene stijl naar de andere stijl. Wat hem de bijnaam Little Jazz opleverde. Ehm, hij speelt hier met een groep onder leiding van de trompetist Ruby Braff... met aan de piano Hank Jones. We hebben twee trompetisten die elkaar eh, goed aanvoelen. En we gaan luisteren naar ook weer alweer een klassieker. Willow Weep For Me. Thank you. Betwitched. Dat was mevrouw Anne Richards, echtgenote van de orkestleider Stan Kenton. We gaan nu naar een beroemde Fransman, meneer Michel Legrand. Inmiddels 86 eh, en enorme staat van dienst. Eh, hij is eh, twaalf keer ge Nomineerd voor een Oscar. Heeft hem ook een, drie keer gekregen voor muziek. Waaronder eh, de beroemde song The Windmills of Your Mind. Hij heeft de eh, Césars gekregen, de Franse onderscheiding. Eh, de Golden Globe. En heeft van alles gedaan met heel veel artiesten. Hij nam meer dan 100 albums op met Ray Charles, Perry Como, Neil Diamond... Lina Horn, Arita Frank, noem maar op. En als eh, jazzpianist is hij begonnen. En dat vind ik wel aardig, want ik heb een serie gevonden met eh, authentieke opnamen, zoals het volgende stuk. En dat is eh, getiteld Sous les ponts de Paris uit 1959. Michel Legrand met zijn trio. zijn trio. En eh, het eerste uur CFM op zondag zit er alweer op. Althans bijna. En eh, na reclame en journaal is er nog een uur met prachtige muziek. Ik ga dit eerste uur afsluiten met nog een stuk van Michel Legrand en zijn trio. Paris, je t'aime. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen.